Het epicentrum lag in de buurt van Vanuatu, een eilandstaat in de Grote Oceaan op zo'n 2000 kilometer ten oosten van Australië. Er werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die werd na enkele uren weer ingetrokken. De waarschuwing leidde op veel eilanden tot paniek. Veel inwoners uit de kuststreken vluchten naar hoger gelegen gebieden. In het Duitse Roergebied hebben regen- en onweersbuien tot grote wateroverlast geleid. Straten en snelwegen kwamen blank te staan en er deden zich veel ongelukken voor. Volgens de politie in Düsseldorf leek het soms wel of de Rijn over de snelweg was omgeleid. Gisteravond zorgden zware buien ook voor overlast in Limburg. Verscheidene wegen werden daar afgesloten. Onder meer in Roermond liepen straten en tunnels onder. De Universiteit van Amsterdam hoort bij de 50 beste universiteiten van de wereld. De UvA staat op de 49ste plaats van de lijst die de Times Higher Education Supplement elk jaar publiceert. De ranglijst wordt gebaseerd op onderzoek onder duizenden afgestudeerden en werkgevers. Bovenaan in de lijst staat Harvard University. In New York is de Amerikaanse fotograaf Irving Penn overleden. Penn brak in de jaren 40 door als modefotograaf. Hij verzorgde voor het blad Vogue meer dan 150 covers. Hij werd bekend door zijn stillevens, maar hij maakte ook vele portretten van onder meer Stravinsky en Marlene Dietrich. Pen haalde zijn onderwerpen het liefst uit hun natuurlijke omgeving om ze in de studio te fotograferen. Irving Penn is 92 jaar geworden. Telecombedrijven moeten zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de tarieven voor mobiel bellen. Dat heeft staatssecretaris Heemskerk gezegd. Doen ze dat niet, dan wil hij dat met een wet afdwingen. Heemskerk wil bijvoorbeeld dat alle relevante tarieven overzichtelijk op internet te vinden zijn. Nu is het voor consumenten nog erg ingewikkeld om tarieven te vergelijken. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. Plaatselijk kan meer dan 40 mm vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten.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 Girl, you're such a bad thing. Okay. Standing there all alone. Looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, babe. What you want? honey, that's no lie. Yeah. You put that spell on me. I'll tell you, honey, you know you set me free. Hey, little girl, you know my heart's desire. Come on and give it to me, baby. I can't deny. one more time, baby. Can't get enough of your love. Oh, you're my Motown lover. 'Cause tonight. vergeven stil. Het is zo stil hier alleen.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 En zonder jou tegen haar is elke nacht weer. back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life bonkers. shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free.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 En je hebt groot gelijk. gaat gewoon zoals het gaat. Ik word al lang niet meer kwaad. Vandaag nog niet, maar vroeger.